maar de schuld. Wanneer de ochtend jou in twijfel hult. Want de maan, die lijkt wel verguld. Twee harten zo vrij. iedere keer. Door de spanning van die paar uren verlang ik naar meer. Die momenten intiem en teder, zo'n dierbare tijd. Nee, van mij mag dit